Dit is door Negens met het NOS-journaal. In de Malinese stad Timbuktu van de VN-vredesmissie MINUSMA. Volgens de VN komen de slachtoffers allemaal uit Mali. Er zijn ook zeven gewonden. Militairen hebben zes aanvallers doodgeschoten. In Mali zijn tot het einde van dit jaar ook Nederlandse militairen gelegerd. Ze opereren vooral vanuit de plaats Gao, al zijn er ook Nederlanders actief in Timbuktu. In een Frans dorp ten oosten van Parijs is een auto op een pizzeria ingereden. Een meisje van 13 is daarbij omgekomen. 13 mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig. Een jongetje van drie is in levensgevaar. De automobilist is opgepakt. Hij reed gisteravond het terras op van de pizzeria en botste tegen de gevel. Volgens de Franse autoriteiten was het geen terroristische daad... maar is de man wel opzettelijk op het gebouw ingereden. Hij zou suïcidaal zijn. De man was waarschijnlijk onder invloed van drugs. Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen. Drie jaar geleden waren het er 29. Dat aantal is opgelopen tot 47 vorig jaar. Volgens Brandweer Nederland kwamen in de afgelopen drie jaren 370.000 dieren om bij branden. Kortsluiting en werkzaamheden zijn de belangrijkste oorzaken van de branden, maar ook blikseminslag en broei worden vaak genoemd. De branden waren bijna allemaal in stallen die voor 2014 zijn gebouwd in nieuwe stallen is elektronica geplaatst in een aparte ruimte en is veel minder brandbaar isolatiemateriaal verwerkt.